Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bevrijdingsfestival in Utrecht gaat dit jaar toch wel door. Vorige week stond het er nog anders voor. Toen zei de organisatie dat er niet genoeg geld meer was na twee jaar corona. Maar allerlei partijen hebben iets bijgedragen. Zo ook een bierbrouwerij en een speciaal fonds. Zij vinden het heel belangrijk dat wij in Utrecht de vrijheid kunnen vieren. En naast eh, de extra bijdrage die al toegekend was door gemeente en provincie... kan het festival toch nog doorgaan. Of het gratis festival de komende jaren ook door kan gaan is nog niet zeker. Ook de komende edities zullen er gulle gevers moeten komen. Groningse bestuurders hebben vandaag voor het eerst officieel gereageerd op het onderzoek naar de gaswinning. Dat werd vrijdag gepresenteerd en daarin staat dat Groningers met aardbevingsschade jarenlang werden genegeerd. En dat alles alleen maar draaide om geld verdienen. De commissaris van de Koning van Groningen vindt dat alle gedupeerden nu geholpen moeten worden. Het zijn onze inwoners die ontzorgd moeten worden die niet, niet de onzekerheid moeten hebben... Eh, kan ik voor dat geld dat beschikbaar komt na heel veel wikken en wegen... met de gestegen bouwkosten mijn huis wel weer, eh, wel weer herstellen. Ze moeten zeker weten dat er altijd geld genoeg is om hun problemen op te lossen, want die staan centraal. Een vliegtuig van TUI is vandaag kort na vertrek weer teruggekeerd naar Schiphol. Tijdens het opstijgen raakte de staart van het toestel de grond hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk, zegt deze luchtvaartverslaggever. Wat er gebeurd kan zijn is dat eh, de piloten te hard hebben getrokken aan de, aan de stuurknuppel. Eh, gebeurt wel vaker, eh, maar uh, TUI, waarvan het toestel is, die verklaarde dat het ook zou kunnen zijn... dat, ja, dat de bagage in de, in de buik van het toestel misschien naar achteren was geschoven. En dat helpt dan ook niet hè, bij de balans. Alle passagiers zijn veilig van boord gehaald en nemen nu een andere vlucht naar Gran Canaria. Het weer, wat wolken, wat zon en een graad of 7. Komende nacht vriest het in het zuidoosten. Morgen in de noordelijke helft van Nederland eerst wat motregen of kleine sneeuwvlokjes.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 You know that you've got what I like. You know that you've got what I need. You know that you've got what I like. Yeah. Music is my life, cause my life is music. The beat of the drum in your heart.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 De Britse regering heeft een akkoord bereikt met Brussel... over het Noord-Ierland-protocol, dat melden Britse media. Vanavond geven de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen... en de Britse premier Sunak een persconferentie over de deal. Het bevrijdingsfestival in Utrecht kan toch doorgaan, meldt RTV Utrecht. Vorige week zei de organisatie dat er te weinig geld was. Maar door twee geldschieters is het nu toch mogelijk. Het weer morgenochtend is bewolkt. In de noordelijke helft kan wat motregen of natte sneeuw vallen. Later meer zon en opnieuw 7 graden. I like where we are When we drive in your car, I like where we are here. pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. I get to you, yeah, All of them bitches hating, I have you with me.